Volgens sommige verslaggevers is de situatie hopeloos. Er is geen gecoördineerd plan van aanpak en de hulpgoederen druppelen mondjesmaat binnen. Er is een groot tekort aan water, voedsel en medicijnen. Om levens te redden zijn volgens Artsen zonder Grenzen vooral de eerste 48 uur van levensbelang. Reddingswerkers zijn tussen het puin met hun blote handen op zoek naar overlevenden omdat er bijna geen machines zijn. De modeontwerper Edgar Vos is tijdens een vakantie in de Verenigde Staten overleden aan een hartaanval. Edgar Vos was een van de bekendste couturiers van Nederland en ontwierp kleding voor vele BN'ers. Maar ook in het buitenland genoot hij grote bekendheid. Edgar Vos begon in 1971 zijn eigen modesalon. Zijn streven was om mensen met een weinig aansprekend uiterlijk... door zijn kleding toch een mooie uitstraling te geven. Edgar Vos was 78 jaar. Het gaat iets beter met de verkoop van huizen. In het laatste kwartaal van vorig jaar zijn 4,8% meer woningen verkocht dan in het kwartaal daarvoor. Het waren er bijna 34.000, vooral appartementen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars waarschuwt voor al te veel optimisme... omdat het aantal verkochte huizen en de gemiddelde prijs nog altijd achterblijft bij 2008. De Nederlandse mededingingsautoriteit doet onderzoek naar de mailsector, omdat er vermoedens zijn van kartelvorming. Tegen een aantal bedrijven dat wordt verdacht van onderlinge prijsafspraken, heeft de NMA al rapport opgemaakt. ook in landen als Duitsland, België en Italië wordt de mailindustrie onder de loep genomen. Het weer, wolkenvelden en nevelig, maar in het midden en zuiden van het land is er ook wat zon. De temperatuur ligt in een groot deel van het land iets boven nul.